uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Ecuador zijn vijf mensen veroordeeld tot een celstraf... voor de moord op presidentskandidaat Bia Vicencio vorig jaar augustus. Twee mensen kregen 34 jaar cel opgelegd... onder wie de opdrachtgever voor de moord. Hij zou vanuit de gevangenis via een videoverbinding... de daders hebben aangestuurd. De drie anderen zijn veroordeeld tot 12 jaar cel. Bia Vicentio werd doodgeschoten in de hoofdstad Quito na een campagnebijeenkomst, twee weken voor de verkiezingen. De schutter werd gedood bij een vuurgevecht. Het kabinet hoopt dat Nederland in de nieuwe Europese Commissie een zware post krijgt. Bij voorkeur iets met economie, zei premier Schoof in het radioprogramma Met het oog op morgen. Volgens de premier is het niet realistisch om opnieuw te gaan voor de post van vicepresident... In de afgelopen periode was Frans Timmermans dat lange tijd... maar volgens Schoof is nu een ander land aan de beurt. De premier zei verder dat al veel mensen zich hebben gemeld... voor de functie van eurocommissaris. Verschillende Israëlische functionarissen hebben kritiek op uitspraken van premier Netanyahu... over de onderhandelingen met Hamas... De premier kwam in een toespraak met nieuwe eisen voor de gesprekken. Critici zeggen dat het proces daardoor opnieuw vertraging oploopt. Vanaf vandaag rijden er twee weken lang geen treinen rond Amersfoort. Spoorbeheerder ProRail vervangt 5 kilometer spoor en ook wissels, kabels en leidingen. Op het station van Amersfoort wordt een perron verlaagd en er wordt gewerkt aan een trap en roltrap. Voor reizigers van en naar de stad worden bussen ingezet. Op een aantal trajecten gaan de treinen eind deze maand weer rijden. Over vijf weken moet al het treinverkeer rond Amersfoort weer rijden volgens de dienstregeling. Het weer, vooral in het westen een paar buien. Het is ongeveer een graad of 13. In de ochtend opnieuw buien. In de middag wat meer zon, bij maximaal 19 graden.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 What's going on? When we're politically blind, we can't see the signs of endangered time. What's going on? what's going on in the world today? I'd rather be dead than turn my head away. We got a first world vision to lift our hands in the air and to Father.